Terwijl we heel lang juist met steeds hogere huizenprijzen te maken hadden. Zegt mijn collega Nick Wouters. Je zou nu ook wel kunnen zeggen dat die, eh, de trend de andere kant om is ingezet. De rente loopt op. Dat is natuurlijk een hele belangrijke reden. Mensen kunnen eh, minder lenen. Dus ja, dan heb je ook minder geld om eh, te bieden voor een huis. En dus is het niet per se goed nieuws voor mensen die een huis zoeken. Want huizen zijn nog steeds duur. En door strengere hypotheekregels en de hoge energieprijzen... is het moeilijker om genoeg geld voor een huis te hebben. Minstens 2000 minderjarige asielzoekers in Europa zijn deze zomer kwijtgeraakt. Een asielzoeker is kwijt als hij eerst om opvang heeft gevraagd... en daarna ineens niet meer komt opdagen. Kinderen komen bijvoorbeeld in de criminaliteit terecht... of reizen door naar een ander land. In Nederland krijgen asielzoekers van onder de 18 meteen iemand die naar ze omkijkt toegewezen. Johnny de Mol hoeft niet voor de rechter te komen... voor poging tot doodslag en mishandeling van zijn ex-partner Shima Kaas. is niet genoeg bewijs, zegt het OM. Volgens de Telegraaf vindt het OM dat de foto's die als bewijs zijn gestuurd... niet overeenkomen met haar verhaal daarover. Ze zouden bijvoorbeeld ernstiger letsel hebben verwacht... dan wat op de foto's is te zien. Al met al dus geen vervolging voor Johnny de Mol. En superoplichter Anna Sorokin is op vrije voeten. De Russische, ook wel bekend onder de naam Anna Delvey... werd wereldberoemd door de Netflix-serie Inventing Anna... geïnspireerd op haar leven. Her name is Anna Delvey, or Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke. Ze zat vast in New York omdat haar visum verlopen was... maar omdat ze geen gevaar zou vormen voor anderen mag ze uit de bak. Wel moet ze 10.000 dollar borg betalen en mag ze niet op social media. En dan nog het weer in het noordoosten en noorden wat wolken. In de rest van het land zonnig, morgen wat meer wolken en wel droog dan een graad of 17.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 Het Oekraïnse leger heeft naar eigen zeggen in een week tijd... een gebied van minstens 400 vierkante kilometer bevrijd in de regio Gerson. In die zuidelijke regio startte Oekraïne eind augustus een tegenoffensief. Om beveiligers aan te trekken en ze vast te houden... gaat Schiphol ze 2,50 euro per uur meer betalen... Verder komt er een toeslag van 35% voor de uren die Schipholbeveiligers in de nacht werken. Noord-Korea heeft schietoefeningen gedaan langs de Zuid-Koreaanse grens, zeggen de autoriteiten in Seoul. Daarbij zouden acht straaljagers en vier bommenwerpers zijn ingezet.